12 uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. De Belastingdienst heeft ouders bij wie de kinderopvangtoeslag onterecht is stopgezet... tijdens de Pinksterdagen benaderd voor gesprekken zonder dat hun advocaten hierbij werden betrokken. Dat melden Trouw en RTL Nieuws. CDA, SP en GroenLinks eisen opheldering van staatssecretaris Snel. Ook over geruchten dat ouders alleen een schadevergoeding krijgen als ze een zwijgcontract tekenen. Het ministerie van Financiën ontkent dat. In 2014 werd de kinderopvangtoeslag van honderden ouders onterecht gestopt. Veel gezinnen kwamen in financiële problemen. De landelijke pinstoring is nog altijd niet voorbij. Vooral Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal zijn getroffen. Volgens telecombedrijf KPN is de oorzaak een defecte firewall bij moederbedrijf Ahold. Iran heeft de persaccreditatie van NOS-correspondent Thomas Erdbrink niet verlengd. Dat betekent dat Erdbrink voorlopig zijn werk niet kan doen. Ook de accreditatie van zijn vrouw, fotojournalist Nieuwsha Tavakolian, is niet verlengd. De Iraanse autoriteiten hebben geen reden gegeven voor hun besluit. Muziekfestival Pinkpop heeft net de 50ste editie afgesloten... met een optreden van de Amerikaanse band Fleetwood Mac. De jubileumeditie was met ruim 80.000 bezoekers niet uitverkocht. Volgens directeur Jan Smeets was er dit keer te veel concurrentie van andere grote namen. Zo trad Pearl Jam-voorman Eddie Vedder de afgelopen dagen op in Amsterdam... en is er morgen een concert van Metallica in de hoofdstad. Op het WK voetbal in Frankrijk heeft Canada de leiding genomen in groep E... waarin ook de Oranje Vrouwen zitten. Canada won afgelopen avond met 1-0 van Cameroen. Nederland speelt komende middag om 3 uur tegen Nieuw-Zeeland. Het weer. Op sommige plekken regent het lang vannacht. In het zuiden is het droger en klaart het ook wat op.